fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is door negens met het NOS-journaal. De evacuatie van het oosten van Aleppo is vertraagd. Volgens het Rode Kruis zijn er nog onderhandelingen gaande... over de details van het akkoord met de Syrische regering. Die beloofde de rebellen in Aleppo gisteren een vrijgeleide. De rebellen wilden rond zonsopgang vertrekken... maar vooralsnog is er geen beweging te zien in de stad. Er zijn ook berichten dat de evacuatie van bewoners en rebellen... voor langere tijd is uitgesteld, maar dat is niet zeker. Vorig jaar zijn veel minder, Nederland, minder mensen Nederlander geworden dan het jaar ervoor. Vooral minder Turken en Marokkanen vroegen de Nederlandse nationaliteit aan. Volgens het CBS naturaliseerden zich in 2015 22.000 mensen. Het waren er 5.000 minder dan het jaar ervoor. De Belastingdienst verliest mogelijk duizenden personeelsleden meer dan tot nu toe werd aangenomen. Daardoor kan de fiscus over een aantal jaar mogelijk zijn werk niet goed meer doen. Dat schrijft de vakbond van hogere ambtenaren bij Financiën in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De bond is bang dat er door de bezuinigingen veel minder aangiftes gecontroleerd kunnen worden. Dat tast volgens de vakbond de belastingmoraal in Nederland aan. De rechtbank beslist vandaag wie de eigenaar is van de kunststukken van de Krim... die al 2,5 jaar liggen opgeslagen in Amsterdam. Vier musea op de Krim leenden de kostbaarheden in 2014 uit... aan het Amsterdamse Aller Pierson Museum. Toen Rusland het Oekraïnse schiereiland annexeerde ontstond er oneenigheid, want zowel Rusland als Oekraïne eist de kunst nu op. Voor een beslissing stapte het Allard Pierson naar de rechter. In de VS is een Britse man van 20 veroordeeld voor een poging om presidentskandidaat Donald Trump dood te schieten. In juni probeerde hij op een verkiezingsbijeenkomst in Las Vegas het pistool van een politieagent te pakken om Trump te doden. De rechtbank zegt dat de Brit verminderd toerekeningsvatbaar is en gaf hem een jaar cel. Het weer op veel plaatsen mistig. Er valt wat motregen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden mogelijk wat zon. het wordt vandaag een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord 4 kilometer.